Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een bank in een winkelcentrum is een geldwagen overvallen. Er zouden twee daders zijn die zijn gevlucht. Of er geld is bijgemaakt is niet bekend. De politie is met onder meer een helikopter op zoek naar de daders van de overval in Leiderdorp. Vanochtend werd in Ridderkerk ook een geldwagen overvallen. De chauffeur is zoek en er is veel geld weg. De marechaussee heeft op de A76 een grote partij semi-automatische geweren in slag genomen. Bij een controle werd gisteren een slapende Hongaar in een bestelbusje gevonden op een parkeerplaats bij Heerlen. In de laadbak bleken ruim 100 semi-automatische vuurwapens en wapenonderdelen te liggen, zoals kijkers en richtmiddelen. De man zei dat het militaire wapens waren, bedoeld voor verzamelaars in Groot-Brittannië. Hij had niet de juiste papieren en de wapens waren ook niet goed onklaargemaakt. En daarom is de Hongaar van 20 opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Staatssecretaris Bleker past de plannen voor natuurherstel rond de Westerschelde niet aan. Hij zei dat in reactie op een brief van de Eurocommissaris van Milieu. Die zit grote vraagtekens bij het kabinetsplan om in plaats van de Hetwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen twee polders bij Vlissingen onder water te zetten. De Eurocommissaris denkt dat dat niet genoeg natuurcompensatie oplevert voor verdieping van de Westerschelde. Bleker zei in de Tweede Kamer dat de brief hem tegenviel omdat hij zo kritisch is. Maar hij past volgens hem wel in het overleg dat met de Europese Commissie aan de gang is. Bleker wees erop dat Nederland formeel geen toestemming van Brussel nodig heeft. In Bokstel in Noord-Brabant mag voorlopig niet worden geboord naar schaliegas. De gemeente had een tijdelijke ontheffing verleend voor proefboringen, maar volgens de rechter had de gemeente dat niet mogen doen. Schaliegas is moeilijk te winnen en mensen in de buurt zijn bang dat er dingen misgaan. Dan is weer nog vanavond regen, behalve in het oosten. Het is ongeveer 10 graden. Morgen wisselen bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui.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 Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rolof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6. A8 Amsterdam richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 2. Op de A10 de ring richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. Andere kant op tussen Osdorp en Rij 4. En op de A10 Zuid tussen Rai en Amstel Business Park 2 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Bunnik 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Noord 2 en verderop bij de Alfred Berkel-Rode Reis nog eens 2 en bij Kleinboldeplein nog eens 2 kilometer.